just another time om anderhalve meter afstand te houden. Vanwege de coronamaatregelen waren kermissen niet toegestaan. Exploitanten demonstreerden daartegen eerder deze maand op het Malieveld. Door de versoepelingen die premier Rutte woensdag aankondigde... zijn kleine kermissen weer mogelijk. Het is nog niet duidelijk hoeveel attracties er in Moergestel komen. In de Ridderzaal in Den Haag is in het bijzijn van de koning... het aangepaste officiële gedeelte van Veteranendag gehouden. Premier Rutte hield een toespraak te midden van slechts enkele veteranen. Hij benadrukte in zijn speech dat Nederland misschien juist nu beseft... hoe kostbaar de vrijheid is die door veteranen werd bevochten. Veteranendag zou vandaag groots gevierd worden... 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook hier gooide de coronacrisis roet in het eten. Het défilé werd afgelast, net als de manifestatie op het Malieveld.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 En eh, hij wilde graag een nummer horen en uit, de, uit de gouden oude doos. En dat is Dusty Springfield en Some of Your Loving. Nou, hier is hij dan hoor. Dusty Springfield en Some of Your Lovin'. Dusty Springfield. En uh, eh, lekkere we houden aangevraagd door eh, Albert-Jan Vos, onze collega. En ja, we gaan verder met eh, Ruben Annick. En ja, wat heb je nou gedaan? Ik weet het niet. Blijf erbij tot 8 uur, entertainer voor uur. Je hebt tranen in je ogen, ik zie ze nu pas voor het eerst. wilde ze nog drogen, maar dat hoeft ineens niet meer. Laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Terwijl je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan zou zeggen Wil je niet weten? toch laat ik je gaan Man, man, man, man, man Wat heb je nou gedaan? Wat heb je nou gedaan? Wat kon ik nog proberen? Ik weet dat je me vermijdt berichten, maar de vinkjes bleven grijs. Een laatste tas in de kofferbak, één laatste blik naar mij. Voordat je wegrijdt en ik zou moeten rennen, toch blijf ik hier staan gaan. Man, man lekker, lekker slepende melodie. Toch, John? Ja, dat, eh, lekker chillen. <laughs> hey, Johnny Romein, dames en heren. Goedenavond. Een hele goede avond. Goedenavond. Hey, dat is weer wat anders dan anderhalve meter bier. Ook lekker. <laughs> Op de tijd wel, hè? Nou, zeker dat het zo warm is. Ja, heerlijk. Niks hey. lekker als een koude plaats. Ja, ik, ik, moet, ik moet zeggen, ik heb het toch wel gemist, hoor. Afgelopen winter je biertje. Ja, nou ja, eh, niet zozeer, eh, ja, de, gewoon het zonnetje en, en, koude klets erbij. En, eh. Nee, maar ja, goed, iedere tijd van het jaar heeft zijn charme weer. Ja, nou, zoals iedere leeftijd zijn charme hebt Hè? Oh, oh, oh ja. <laughs> Hey, um, John, dat is jouw nieuwe single, Anderhalve Meter Bier. Ja, lachen. Ja, hè? Hey, hoe, hoe kom je er eigenlijk op? Want is, hoe is het ontstaan? Ja, dat was eigenlijk een eh, telefonisch belletje. Eh, waar ik was aan het bellen met Emiel Hartkamp. Die, eh, die produceert eigenlijk 9 van de 10 producten die ik uitbreng. En ja, dat was net in die periode dat we hoorden dat de cafés... Gesloten werden. ja, precies. Ja, de ene regel naar de andere regel kwam eruit. uit binnen een half uur over het liedje klaar, weet je. Ja, ja, ja. Soms heb je dat. het was eigenlijk gewoon ja, allemaal humor, helemaal lachen ja, ja. ja wat toen nog gebeurde inderdaad. Eh, ja, ik, ik, ik, was toen ook eventjes eh, nog op pad. En eh, ja, ik ging even ergens naar binnen. Ik denk, we gaan even lekker wat eten en drinken. Ja. Ja, en toen kregen we te horen dat om zes uur de zaak dichtging. Want, ja. Bizarre, bizarre. Ja. En toen had ik echt zoiets van, oh, ja. <laughs> en nu? Ja, dan kan je alleen... Van tevoren kon je dat alleen maar bedenken in een film. Ja, ja zoiets eh, ja, dat, dat, overkomt je. Dat, uh, daar snap je helemaal niks van. Want dan denk je, wat is dit nou? Echt. Ja, en, en, het, en het ergste is nog... Dat waren twee jonge jongens. En die waren net begonnen, het restaurant. Ja, erg is dat dan, hè? En, en dat is, dat is heel, eh, heel zuur, inderdaad. Ja, ik maak het ook van dichtbij. Mijn, mijn, mijn dochter heeft ook een restaurant met mijn schoonzoon. Ja. Ja, die zaten er ook zo voor. Die had ook net een nieuw restaurant geopend. En eh, ja, dat hebben ze ook maar een maand, anderhalve maand kunnen draaien. Ja. Wonderland ook. Ja, dat is heftig. Ja, dat is inderdaad eh, dat je denkt van, jee, en nu? Ja, dat eh, ik mij ook wel even zorgen over maak, eerlijk gezegd. ja, ja. ja. Ja, dat, nee, dat, dat vond ik inderdaad echt zuur. Dat ik dacht van, nou ja, dit, dit, dit gaan die jongens nooit overleven. Nee, zijn ze er nog? ik durf het niet te zeggen. Ik, ik, ik, ik ben nog niet in de buurt geweest bij ze. Maar eh, ja, binnenkort eh, ga ik weer die kant op. Dus eh, ja, dan ga ik toch eens even kijken nemen of, of dat ze het inderdaad wel gered hebben of niet. Ja, nou ja, mede door gewoon jouw belangstelling en daar weer lekker appje te gaan eten. Ja. We dus kan gewoon weer lekker bovenop komen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, sowieso. Ja, dat hoop ik voor iedereen natuurlijk. Ja, dat geldt voor de hele handel, joh. Ja. Wij, ik heb ook geen kloten meer te doen vanaf uh, een, een maand op mijn laatste optreden. ja nou, heb nou een paar privéfeestjes gehad. Maar, ik voel me dan ook niet helemaal... Hè, dus, nou, het is, je, je bent niet eh, in je ritme, laat ik het zo zeggen. Nee, ik had, ik ik, ik had vorige week ook een privéfeestje. En dat was voor jullie ook in de buurt, hartstikke lieve mensen. Ja. En, eh, maar ja, goed, het was, was mooi weer, het was warm. Ja, op, het moment dat ik begin te zingen, begint het, nou niet gewoon regenen, het lijkt me de wereld begint dus <laughs> wat krijgen dan? Dan staat er een heel klein teentje en dan ene keer staat er een, een eh, man en een heel klein teentje. Ja, ja, ja. ja. Ja, en dan moet, <laughs> dan moet je anderhalve meter afstand houden. Dat wordt lastig, hè? Wat moet ik dan zeggen. Dames en heren, ik stop ermee, want eh, ik vind het eng. Ja, dat doe je ook niet. Nee, nee, nee, nee. Ik, ik niet tenminste, weet je. Maar nee. het, is, het, is, wel zo, als je dan later terugdenkt, denk ik, ja, jezus, wat, ja, het is, gaat het allemaal over? Hè? Ik snap het toch niet helemaal, hoor. Want een goed voorbeeld vind ik dan ook. Oma mag de kleindochter niet knuffelen, maar opa mag wel de hoeren. <laughs> ja, inderdaad. Ja, maar waar eindigt dit? Ja, ja, ja. Ik vind het allemaal zo... Eh, ja, het is, het is allemaal een beetje krom, inderdaad. Ja, iedereen dat wel hebben. Want je hoort ook steeds meer mensen zeggen... Ja, maar je mag wel een lief Maar, ja, eh, maar je mag niet... Eh, dus ja, dat, dat begint nou heel erg te leven. Ik denk dat dat nog wel erger wordt de komende periode. Ja, ja, ja. Ja, en het, ja, het was de laatste persconferentie natuurlijk. Dus ja, eh, voor de rest eh, hoeven we niks meer te verwachten eigenlijk. Nee, dat denk ik ook. morgen weer zo. We gaan het eerst maar aan. Af, ja. Ik moet zo wat. Ja. Nou ja, ik, zeg, ik zeg het, eh, ik hoop dat het allemaal ja, een beetje snel voorbij is. En dat ze überhaupt heel snel wat vinden voor, de, voor de vaccinatie. Ik hoop het helemaal met jou, jongen. En dat we ja, weer een beetje immuun beginnen te worden voor alles. En dat we weer gewoon verder kunnen. Nou, zeg dat wel, jongen. Voor alles en iedereen. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ik ben het helemaal met je eens, jongen. hey, John. Eh, dat nummer is al een poosje uit. Ja, een week of... Ja, net voor eh, de... laatste week voor juni, zeg maar. Laatste week van mei. Ja, ja, ja. Ja, laatste week van mij inderdaad. Ja. hey, en... Eh, ja, na die anderhalve meter bier, heb je al wat nieuwe plannen opgedaan in de tussentijd, of niet? Ja, we zijn wel bezig. Ik heb uh, op verschillende stukken heb ik al binnen van uh, dus we zijn al wel weer een selectie aan maken. We willen eigenlijk zo medio oktober met een nieuwe single komen weer. Ah, oké. Dus dat uh, wordt, wordt er weer een lekkere, een lekkere feestnummer, of? Nou, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Dat is nou net even een dingetje. Want, ik heb ook een hele mooie bloesje bellen erbij zitten. Ja, dat, nou ja, dat, dat ken ik ook van je natuurlijk. Ja, maar, maar misschien moet ik dan... Ja, ik, dat, ligt er ook wel mijn gevoel, weet je. Ja, ja, ja. Die moet ik ook maar eens een keer doen. Ja. Nou ja, het is ook eh, totaal niet onbelangrijk natuurlijk. Nee. Eh, ik bedoel, eh, je, moet, ja, je moet een beetje breed scala hebben, toch? Absoluut, absoluut. Ben ik helemaal met je eens, jongen. Ben ik met je eens. Ja, ik bedoel, ja, je, altijd feesten is leuk, maar ja, soms moet er ook wat, wat serieus tussen zitten, toch? Ja, ik, ik heb alles niet van een lach en een traan. Dat ik wel, pas wel het beste bij mij, weet je. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, eh, dat, past inderdaad bij je. Ja, maar dat vind ik ook... En dat is, eh, dat is ook hetgeen eh, ja, wat denk ik de meeste mensen gewend zijn van je. Ja, nou, dankjewel joh, dankjewel. Dus dat... Uh... hey, en, en ja... Een rare vraag misschien, maar waren er nog optredens gepland eigenlijk voor de coronacrisis of niet? Ja, maar dat, dat was juist verschrikkelijk. daar had ik gewoon heel veel moeite mee ik zat ieder weekend met mijn vrouw, nou vanavond zou ik daar staan, zou ik daar staan, zou ik daar staan. Ja. En ik heb alleen maar annuleringen binnen, weet je. Alleen maar. Ja. En een, pri een privéfeest, een bruiloft en zo, die mensen die dat wachten zo lang mogelijk. En dan toch weer, weet je, ja, sorry, sorry, sorry. En dat, dat ja, dat, daar had ik wel het meeste moeite mee. Dat je alleen maar zat te strepen in je agenda. Alleen maar doorstrepen, doorstrepen, doorstrepen. Ja. Ja, want eh, eh, zijn er nog wel uh, optredens zeg maar, die, die toen gepland waren... die ja, waarschijnlijk nu wel doorgaan nog? Nee, we hebben tot nu toe helemaal nog niks. Niet? Ah, oké. Okay. Ja, dus dat zeg ik. het enige waar ik zo af en toe is ook een beetje bij privéfeestjes mensen thuis. Maar in de horeca is het gewoon heel erg moeilijk. Die mensen die, die durven ook niet echt te boeken. Nee, nee, nee. En dan is die oma met een kleinkind, bijvoorbeeld wat ik je net geef. Ja. Als, als ik ergens in de buurt sta te zingen en, en het is gezellig. En ik begin eh, in de discotheek, zet ik van de week. En, en mag niemand meezingen. Ja, Dat, dat, <laughs> ja inderdaad. Ja. Ja, en dan moet je, eigenlijk moet je dan uh, dat je, ja, eigenlijk zoiets hebben van eh, dat je het weer mee hebt. En dat je buiten op het terras inderdaad kan... ja, maar dan moet je weer, dan ben je weer vergunningsplichtig, weet je. Dus het, is ook niet zo dat ieder, ieder, ieder een groot terras nou, die buiten mag zetten. Want dan moet je eerst de toestemming hebben van de gemeente. Nou, en geloof mij, dat, dat, 9 van de 10 gemeentes in Nederland zeggen, nee, doen we even niet. Eh, ik, ik, weet wel dat de gemeenten in ieder geval een klein beetje flexibeler zijn eh, qua, uh, qua terrassen en ruimtes en zo. Dus, dus dat het gelukkig is dat dan ook nog een beetje, dat je zegt van nou, eindelijk. Nee, daar ben ik ook alleen maar hartstikke blij om, joh. Ja. Maar het is nog steeds zo, als je een podiumwagentje neerzet of, of, of, een PA, weet je, met, met, met, met nou, dan, moet, dan moet er toch weer vergunning komen. Ja, ja, ja klopt. Ja. dus, dus ja, dat maakt het gewoon, eh, ja, dat maakt het allemaal best een beetje ingewikkeld op dit moment. Sorry, ik moest even... Eh, nee, dat geeft niks. Er komen beter tijden, joh. Daar gaan we. Nou ja, ik, ik verslicht <laughs> hem eigenlijk even. ja, ik, zei dus best niks. Ik denk, eh, ik kan wel een flauw rapje maken, maar dat doe ik niet. <laughs> nee, je wil niet. <laughs> hey, ik denk dat we hem eventjes gaan draaien. De anderhalve meter bier ik ben jou ontzettend dankbaar. En eh, ja, ik, ik, hoop je toch gauw weer eh, te horen en te zien. Ja, wederzijds. Eh, en desnoods, ja, hier eventjes deze kant op de studio. Ja, dan kunnen we met de volgende single wat we zo inplannen. Ja, toch? Daar ben ik er zeker. Ah, oké. Okay. Hou ik je aan. Lijkt me heel erg leuk. Ja, dat, dat, dat is zeker leuk. Ik wil, ik, wil, ik wil niet opscheppen, maar het is een, het is het is een leuke studio ik eh, kijk dan uit. Ah, oké. Okay. Hey John, we gaan het draaien. Dankjewel, man. Ah, oké. Okay. Hey, Als, als, als je wil trouwens, hoor. Ik, ik, ik heb nou een ruzie met de computer. Oh jee, ja, dat heb ik wel eens. Ik tenminste wel. <laughs> ja, nou... Waar is, waar is die tijd dat je gewoon eh, een plaatje in moest zetten, Hè? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, eh, dat komt altijd wel goed hoor. Ik bedoel, het is even... Het is even gewoon eh, puzzelen. Ja, misschien moet je even rammelen. Ja, nou. Kijk eens, dan komt hij al hoor. Hoe bezig man? Ja, toch? De aanhouden wint, hè? Heerlijk. <laughs> Oké, okay, John. Hey, groetjes en een goed weekend. Dankjewel, zo. Eh. Hoi, hoi. Hoi. Hoi. De kroegen moesten alle deuren sluiten. Ze hadden maar een half uurtje tijd. Dus voor we het wisten stonden wij al buiten. Ik moet nog steeds betalen tot mijn spijt. En wat we met z'n allen toen niet wisten. Dat jullie blijven alle deuren dicht. Maar met zo'n kapje was het moeilijk drinken. Gelukkig kan dat ding van mijn gezicht. zien gedaan. Het was zo fijn, wat mannen zonder kaarten. Wat zenden op de bank te laten staan. Maar ach, je wil niet leven in een kooitje. Voor schijnpapier naar twintig winkels gaan. Het leven, dat is eventjes een zooitje. Wordt tijd dat al het heuren open Heb jij een meter bier voor mij? een halve meter wijd. Want het is tijd voor weer een feestje. luisterde dan Johnny Romein en anderhalve meter bier.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 yo no sé vivir cuando tú no estás. Por eso quiéreme, quierenme cada día más. Tú sabes que yo no sé vivir cuando tú no estás. De drie op een rij van Fred Heij. In my heyday, young girls wrote to me. Everybody seemed to have time to devote to me. Everyone I saw all swore they knew me once upon a song. Main attraction couldn't buy a seat. The celebrities, celebrities would die to meet. I've had every accolade bestowed on me, and so you see. If I never sing another song, it shouldn't bother me. I've had my share of fame. You know my name. If I never sing another taken all the bow, I would get by, but I'm not sure how. Always posing, but you love it all. Though you have to learn to act like you're above it all Everything I did, the world applauded Once upon a star Framed citations Hung on every wall Got a scrapbook full of quotes I can't recall it all There were times I felt the world belonged to me And so you see if I never sing another song It shouldn't bother me I've had my share of fame You know my name If I never sing another enough De drie op een rij van Fred Heij. Hey, come on baby. Come on, don't be, don't be looking like that. I don't want you to be depressed hung up on anything. You see, we got something going for us between our sides. You know, and like, I want to be your everything. I want you to know that you got me to depend on, to lean on, to talk to, to walk with. And if you need somebody to love you, baby, well, here I am, baby. Come get what I got for you. Let me wrap my arms around honey, let me squeeze and hold you tight. Let me give you all the love you need. Lord, I wanna give you love tonight. Let me wrap my arms around you, baby. Honey, let me squeeze and hold you tight. Let me give you what you want what you really, really need tonight. God, this love and show so good now, baby. The best love that I've ever had. Best love If we lose this magic feeling that we got, Lord, I believe it'll drive me mad. De drie op rij van Fred Heij. van Fred Heij. Zo, dat waren ze dan weer, de drie bedrijven van Fred Heij. En eh, we begonnen met uh, Matt Monroe en If I Never Sing Another Song. En als tweede was Solomon Burke en Let Me Wrap My Arms Around You. En als laatste natuurlijk Maldon en Een eh, Zoekmachine. En we gaan weer lekker ja, een, een, een, hele nieuwe draaien. Ja, een bananenbootsong. En dat allemaal van Chongara en Shaggy. We hebben zo nog een verzoekje. En, uh, ja, dus eh, blijf er nog even lekker bij. Tot 8 uur entertainers uur. The all of them a request me banana Till I come and them no one go home Give them it one time, two time, them one more They like come and them no want go home. Give them three times, sometimes them want four. They like come and them no want go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So amiga recommend no my banana. Tranquilla mamacita hasta mañana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl, I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> You know see. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and them no want go. Give them one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them three times, sometime them want four like come and them no want go. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up before now ask direction. Them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say we, Me say we, me say we, me say we. Grab me banana I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them, I request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go home. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off before. Some gyal want keep it this of them man find out them a do it. Them a sneak out tip to a pan fit. And y'all a climb up for me banana tree. I ah, saw she do it. I ah, saw she do it. So she do it. So she do it. Grab me banana and skin up party. She said the shape and taste unique. Oh, me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. Daylight come and them no want go. home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come and them no want go. Give them it three times, sometime them want four. Daylight come and them no want go. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Mi say they, me say they, mi say they, me say they, me say come and no now I go home. Night and day, girl, I ring off my phone. Zo, dat was hij dan. John en eh, Shaggy en de bananasong. En uh, ja, we gaan een verzoekje doen. En dat verzoekje is uh, afkomstig van Willem. Willem, jij wilt een plaatje horen, Rolf Sanchez en Como Toe. Hier is hij dan.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 Je wou een plaatje horen van Maras en I'm Yours. Hier is hij dan. Maras en I'm Yours. tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.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 Want eh, tot 8 uur ben ik bij u met de leukste hits. Eh, ja, eventjes. Ja, het is een heerlijk nummer, dus daarom laat ik hem eventjes lekker uitdraaien. Ja, gaan we doen. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfmzandvoort.nl voor alle informatie. luistert naar Entertainment for You. Vergeten kan ik jou maar niet tijd verandert dat ook niet. Ik dacht dit zal wel overgaan. Maar groter wordt steeds mijn verdriet. Ik heb van alles geprobeerd. Maar ik heb er één ding van geleerd. De liefde gaat gewoon zijn eigen gang gevoel maakt mij zo bang. Want in gedachten fluister ik jou aan. En hoor ik overal jouw stem. Al ben je heel ver hier bij mij vandaan. Het voelt alsof je bij me bent. Ik zie jou in mijn dromen na en wordt gevangen door jouw lach. Maar breekt er weer een nieuwe morgen aan, ga jij er ook op elke dag. Dat betekent dat het voor mij erop zit voor vanavond. Volgende week ben ik een dagje vrij. Dus ik zou zeggen, graag tot over twee weken. Maar natuurlijk, volgende week zijn we er ook. Maar dan met het non-stop programma van Entertainer View. Ik zou zeggen, tot dan. Tot over twee weken. Bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken.